Raymond Seré met het NOS-journaal. Bij een busongeluk in de sinai woestijn zijn vanochtend vroeg zeker 33 mensen om het leven gekomen. Er vielen zeker 40 gewonden. De Egyptische autoriteiten gaan ervan uit dat het dodental nog verder oploopt. Twee bussen botsten voor zonsopgang tegen elkaar. En hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De islamitische staat IS vormt voor de VS mogelijk een grotere bedreiging dan Al-Qaeda, zegt de Amerikaanse minister van Defensie Hegel. Hij noemt IS een organisatie die alles doet voor de ideologie. In Irak verwacht hij een nieuw offensief van IS. Om de terroristen terug te dringen zijn volgens de minister mogelijk ook luchtaanvallen in Syrië nodig. In Maleisië zijn 20 kisten met Maleisische slachtoffers van vlucht MH17 aangekomen. Op het vliegveld van Kuala Lumpur werd een ceremonie met een minuut stilte gehouden. Daarbij waren de koning, de premier en nabestaanden aanwezig. Het is een dag van nationale rouw in Maleisië. Van de 298 slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne kwamen er 43 uit Maleisië. In Midden-Amerika dreigt een voedseltekort door extreme droogte en sterfte van vee hebben veel mensen niet genoeg te eten. Het gaat om delen van El Salvador, Guatemala, Honduras en Nicaragua. Sommige landen hebben te maken met de ergste droogte in 30 jaar. Suriname heeft een elektriciteitsprobleem. Vanwege de lage waterstand ligt sinds begin deze week een deel van een waterkrachtcentrale stil. Het staatse energiebedrijf sluit daarom onaangekondigd steeds wijken en dorpen voor meerdere uren af van elektriciteit. En dat leidt tot felle kritiek. Dinsdag spreekt president Bouters het parlement toe over de energiecrisis. In Utrecht is een gestolen meteoriet teruggevonden, schrijft het AD. Hij lag in de bosjes bij een tennisbaan en werd gevonden door twee mannen die een tennisbal zochten. Het steentje werd maandagnacht meegenomen uit museum en sterrenwacht Sonneborg. En dan het weer. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het vandaag zo'n 16 graden. In het noordwesten veel regen. Die breidt zich uit naar de rest van het land en bereikt vanavond het zuiden en oosten. En ook morgen en zondag trekken er buien over het land. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 Dus geef u over. Ik heb nog even getwijfeld of ik zou beginnen met Ben Webster... want die heeft eh, vanaf 1956 tot 1962... samen met een aantal andere grootheden een schitterende cd opgenomen. En daar ga ik u iets van laten horen. Mijn naam is Fred Koonsberg en ik wens u nog twee uur fijne muziek. En het nummer wat Ben samen met Art Oscar Peters en Hank Jones... en als gast Harry Edison gaat spelen, is Did You Call Her Today? de First Lady of Jazz. Ze zong in verschillende grote en beroemde orkesten. En zij zong alle nummers van alle grote componisten. Wat verhaalt deze vrouw geluk, optimisme en passie uit. Ik ben blij dat ze heel veel werk nagelaten heeft. Ik begon de uitzending met eh, Bye Bye Blackbird... in plaats van Did You Call Her Today. En dat heeft u nog te goed, want Ben Webster is natuurlijk ook zo'n gigant... Hij was vooral in de jaren 60 in topvorm. Hij was toen gelijkwaardig aan zijn oude held Coleman Hawkins. We gaan dan nu Did You Call Her Today Dry. we'd like to play a waltz. But uh, don't be too scared because we hope that this waltz is going to swing. It's a composition written by very talented pianist and composer Randy Weston, who might be considered as a sort of civilized Thelonious monk. Randy calls this thing Little Niles. Nou, dat was George eh, Short Cheering. En eh, ik heb hem wel eens gebruikt bij een uh, modeshow... van de seniorenvereniging hier in Zandvoort. Ik geloof dat ze weer van plan zijn om in de herfst... weer een herfstmodeshow te gaan doen. Maar deze muziek niet, natuurlijk. Maar George Cheering heeft toch altijd van die rustige uitstraling... als hij gaat met zijn quintet gaat beginnen. De andere man die nu op de draaitafel ligt... die hoef ik eigenlijk niet aan te kondigen... Hij werd geboren in 1929, overleed in 1988 in Amsterdam... door zich eh, uit een raam te laten vallen, of hij werd als het ware... door zijn onhandigheid eh, uit het raam eh, gestort. En hoe lang was hij al niet een heroïne-junk... dus er ging geen opnamesessie voorbij... of hij kwam toch, ondanks zijn handicap... met één of twee gevoelige solo's op. Baker heeft in de jaren 50 zeker zijn bijdrage geleverd... aan de ontwikkeling van de cool jazz in Californië. Als je al zijn nummers beluistert, dan is dat absoluut te horen. En wat dacht u van zijn indringende manier van zingen? Het gaat als het ware dwars door je ziel.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 Just. wake me up. Wake me up when the skies are clearing, when the water is still. Cause I will not watch the ship sail away, so please. Living. En dan heb ik het over Brian Yes, I'm giving, they're easy to give. When you're in love, I'm happy to do whatever I do for you. For you. Maybe I'm a fool, but it's fun. People say you rule me with one tenderly fake and so is happiness. What would you do if a dream came true? You'd slowly watch it die, carry on a lie, so why? even try? Every time I make someone my Ik vond dat Hans Thewe goed op dreef was... en hij deed dat samen met de Painkillers Don't Shine That Light. John Allen ligt nu voor u klaar. En het nummer Sleeping Soul. end of an evening. The bus propping me up. A pair of empty pockets is the only thing I've got. The sounds I make are hollow. the words don't come out right. The clock turns into tomorrow, but it feels just like tonight. They file out in slow motion. Man's wounded soldiers made. strain is on my shoulder just to keep it face the world out on my own again. You put me high upon a pedestal, so high that I can almost see eternity. You needed me. You needed me. I can't believe it's you. I can't believe it's true. I needed you, and you were there. And I'll never leave. Why should I leave? I'd be a fool. Cause I finally found someone who my hand when it was cold, when I was lost. You took me home, you gave me hope when I was at the end and turned my lies back into truth again. gave me strength to stand alone again, to face the world out on my own again. You put me high upon a pedestal, so high that I can almost see eternity. ik had er eigenlijk van eh, dit nummer een, uh, een raad item van kunnen maken. Want wie zong nu net? De meeste mensen weten het niet. Ik wist het ook niet. Tot ik deze cd in mijn handen kreeg. Oscar Pieter, zoals dat. Maar het eerste uur zit er al eh, praktisch weer op. na 11 uur, nog een uur. van Jens met Fred Kroonsberg. We gaan natuurlijk afsluiten met een Madeleine Peru. En zij eh, zingt het met je: The Heart of Saturday Night.